9 uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Israël overweegt alle buitenlandse reizigers te verplichten twee weken in quarantaine te gaan. De maatregel geldt ook voor inwoners die terugkeren uit het buitenland. Morgen neemt het kabinet er een besluit over, maakte premier Netanyahu bekend. De verplichting geldt al voor reizigers uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en China. In Israël zijn 28 mensen besmet. Tienduizenden mensen zitten in thuisisolatie. In Italië steeg het aantal besmettingen naar bijna 7400. Daarmee is het na China het land met de meeste coronagevallen. De ontmanteling van een zware bom langs de A1 bij Deventer is klaar. Vanwege de klus moesten bijna duizend omwonenden vandaag hun huis uit. Rond 8 uur mochten ze weer terug, een uur later dan gepland. De operatie liep wat vertraging op. Het duurde langer dan gedacht om de tweede ontsteker te verwijderen. De V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1. In Amsterdam hebben zo'n 10.000 mensen meegelopen in de Women's March vanwege Internationale Vrouwendag. Er waren ook sprekers en er was een stiltemoment. Ook op andere plekken in Nederland waren acties georganiseerd. Bij een demonstratie voor vrouwenrechten in de hoofdstad van Kirgizië werden 60 mensen opgepakt. Dat gebeurde nadat de actie werd verstoord door een groep mannen. In Pakistan werden demonstranten bekogeld met stenen en stokken. In kamp Amersfoort is vandaag de executie van 49 verzetsmannen herdacht, 75 jaar geleden. Het was voor het eerst dat er voor hen een herdenking was. Zo'n 300 nabestaanden waren erbij aanwezig. De verzetsmensen werden twee maanden voor de bevrijding geëxecuteerd... als wraak voor de aanslag op SS-leider Rauter. Het weer. Opklaringen, maar ook een enkele bui. Vannacht in het binnenland vrijwel droog. Temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen wolken en zon en overwegend droog.